En dat is meneer Hendricks. Voorzitter, in een poging om de angel uit dit eh, onderwerp te halen. De heer Bluis zegt, u moet ons focussen op de Zandvoortse eh, cijfers. En we zien hier tegelijkertijd de, de decembernota. Kan de wethouder uitsluiten dat deze 575.000 euro extra naar Haarlem gaat? Dus dat hij hier keihard de belofte doet. Er is geen sprake van 575.000 euro extra. We houden het bij de begroting zoals die is. En het wordt niet gewijzigd. Bluis. Dat kan ik niet toezeggen, maar ik wil dan nu schorsing. Dan ga ik het even uitzoeken. precies, dat zou ook mijn suggestie zijn. Ik stel voor dat wij even een uh, korte schorsing doen. Hey, eh, meneer Kramer. Ja, ik wil graag nog even voor de schorsing. Want meneer Bluis zegt uh, van... het is allemaal bij ons gedekt, want jullie hebben de budgetten goedgekeurd. Nou, dat is ook zo. Alleen wij weten niet beleidsmatig hoeveel interne uren van Haarlem in die budgetten zitten. En dat wordt met name, u maakt het zelf duidelijk... als het gaat over de greks, daar zegt u en daar schrijft u... van uh, wij hebben in het verleden geen interne uren doorbelast... en die belasten we nu wel door. Dat zijn dus de interne uren die gemaakt worden... door de ambtelijke organisatie van Haarlem. Wat inhoudt dat wij in het verleden die kosten niet doorbelasten... dus dat zat structureel in onze eigen organisatie. En daar zit het verschil. Dus u geeft ook hè, ons niet de gelegenheid hè, om in de besluitvorming... als het gaat over budgetten, heldere te laten zien... of daar interne uren van de gemeente Haarlem in zitten. Dank u. Dank u wel, meneer Kamer. Het college gaat even schorsen. Ik denk toch gauw eh, dat we daar tien minuten voor nodig hebben.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 I just wanna wreck your car. You're my favorite song. You're my favorite song. You're my favorite song. so blue, like it was something missing. But you revealed the truth, and now I feel such blessing, yeah. You know it's real, it's how we feel. You always listen, yeah. You know the deal. You're my favorite song. My favorite song. You're my favorite song. darkness I just love like the bass So you got me feeling lifted like outer space You got that profoundness like the lyrics are crazy I just wanna write you cause you're my favorite song You're my favorite song this sounds around. So if you are coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. in love. I need just a little bit now. Oh Lord, blow the cold wind out of my life. Oh Lord, blow the cold wind out of my life. Oh Lord, blow the cold wind out of my life. Yo. Give me Rabia, rabia no day. Awa! Hey, bubbling master. Yeah, bubbling master. Ah, uh, bubbling master. Queda chupa que Dubai. Yeah, bubbling master. Ah, uh, bubbling master. Kigo, awa, bubbling master. Queda yeah. chupa que Dubai. Hey, bubbling master. Yeah. Mantém-nos o cabeça ali basket. Guio, dribble, dribble. Así mi loco y te empiecen a su lenga, pero empiecen a su tonto. dá-me um chupa arriba, level, me para arriba, tem Style Michael Jackson. me <laughs> grita, uh, tener dos mangos, otros se me negamos. Yeah. Jem pe giri borol, pere saque të gulilete, leqë para se të mol, eh. e E tim bole po ora ora ora ora ora. hara, digi, digi, turna baba Yes Saquei, bati e riba su cara. Plá, plá, plá, plá, plá. Plá, plá, plá, plá, plá. Hey, bubbling master kill. Bubbling master ah. Bubbling master que dá chupa que Dubai kill. Bubbling master ah. Bubbling master kill. Bubbling master que dá chupa que Dubai. Kunga je poderos, poderoso je chinga we Som iga tam restinku n na no bringa we Ne jet pa kje auto asta na besinja we In uma bunga off porta mi ga no linja we Si, si, edi rechinga kumi please fees, fees Bomba walk mi parting Si, si, mi guste peki na full sportief Deep, deep, babo stretch riba mi Topic <laughs> pe din fiesta mi dicom luister Tiene botten chupa, man is stofzuiger. Tiene botten boete, man is amber. Wat jij in januari, bin december. Maar dadelijk hoor je een dollar als je paranoia. Boete da gana, busca auto dingen koya. Tu comindo, comi lorete, comi. E tinko chupe koi, pro me mi drumi. Tu maneira mi ti inke din su curpa. Se bitch, que bossa de Kama Sutra. Matene dongo ta me buta Lagi ode bonte kansi e si puta Bubbling master kill Bubbling master oh Bubbling master que da chupa que Dubai kill Bubbling master oh Bubbling master kill Bubbling master que da chupa que Dubai gentleness you feel inside.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 Want er zijn, dat heb ik nog even voor de zekerheid achter de schermen gecheckt. Zowel bij de najaarsnoten als de grondexploitaties... dat zijn besluiten die dit jaar genomen moeten worden... omdat het over de lopende rekening gaat en dergelijke. Dus ehm, ja, daar zit in die zin wel even de techniek op. Eh, dan zouden we dus donderdag verder gaan. Nee, nee, dat wordt mij verzekerd. Meneer Deen. Ja, ehm, ik begrijp eh, eh, het probleem. Maar eh, donderdag stond niet in de agenda als zijnde reservedatum. En ja... Wat is het natuurlijk doorgaan? Volgend jaar? Ja, ik denk naar volgend jaar. Een uitzondering maken. dat we het volgend jaar behandelen. Dat, dat kan niet in ieder geval met de Grekse, maar ook de najaarsnota... omdat je praat over de begroting van dit jaar. En die kun je alleen maar in dit jaar zelf gaan behandelen een aantal besluiten. Het ik heb het nagevraagd. Het kan niet. Ehm, en dat betekent namelijk, als je het volgend jaar doet... dan kom je met allerlei overschrijdingen te maken. Dat geeft extra controlewerk, eh, rapportages van de accountant en dergelijke. En dat klinkt als een hele logische. Eh, de werkelijkheid is even zoals die is. Dus we kunnen nu twee dingen doen, denk ik. Of we schorsen en we gaan donderdag verder. Of we kijken nu elkaar aan met de vraag... zijn we nog fit genoeg om een drie kwartier uur die twee onderwerpen te doen. Het wordt wel heel laat, zeg ik erbij met een voorzichtige waarschuwing. Meneer Elgebali. Ja, voorzitter. Eh, ik moet persoonlijk zelf donderdag aan het werk... omdat het geen reservedatum was in de agenda zoals de heer Deen al aangaf. Mhm. Ehm, ik voelde daar om, ook voor om, ja, helaas dan dat het laat wordt... Eh, toch deze agenda zo ver mogelijk af te maken mhm. en door te gaan. Want ik zie voor mijzelf geen optie om hier donderdag aanwezig te zijn, helaas. Ja, ja ik, ik, ik, Um, nee, woensdagmorgen is ook een buitengewoon ongelukkige avond. In dat water kunnen we doorgaan. nou ja... Nee, maar morgen is een... Uh, Morgen staat als reservedatum. Dat is natuurlijk ook helder. Daarom was ik even getriggerd eh, door dat woord. Ik kijk even de agenda na. Eh, maar ik denk dat we allemaal ook wel vinden dat dat eh, voor morgen niet handig is. Ook al zou je bijvoorbeeld om half negen of negen uur beginnen. Dat kan, hè? ben dus even aan u de, de alternatieven aan het doen. En dan, dan wordt het toch donderdag. En ehm, meneer Algemali, u, u bent aan het werk. En dat gaat tot een uur of tien, elf duren. Oké. Okay. Mevrouw Koper. Dames en heren. Mevrouw Koper. Voorzitter, ik weet niet of, of de najaarsnoten... dit probleem kan ik me voorstellen dat we dat niet tackelen... omdat het voor mij ook helemaal nieuw is wat hier gebeurt. Dus ik wil daar ook wel goed over debatteren. Maar kunnen we het uitsluiten van het besluit... en dat apart behandelen dan een andere keer? Is dat een mogelijkheid? zes uur eerst die vergadering ehm, Ik hoor allerlei, eh, allerlei mogelijkheden. We kunnen ook morgen om zes uur gaan beginnen. Misschien om vijf uur. Als dat met enig persen en duwen is. En aansluitend dan eh, gaan genieten van de borrel. Zou ook nog kunnen. Ik gooi er maar in als optie om u te willen te zijn. Na de voorzitter, ik zou anders gewoon donderdagavond doen... en anders eh, dan gaan we nu door. Het maakt mij niet zoveel uit. Alleen als we geen uitleg krijgen, dan kan ik hier niet over stemmen. Mhm, dat snap ik. Meneer Herren Hendricks. Ik, hoorde donderdagavond uh, belemmeringen in de tijd van sommigen eh, van mhm. ons. Is het niet mogelijk dat we de vergadering donderdag dan doen... maar dat we bijvoorbeeld na elk agendapunt schorsen... en de stemmingen doen als iedereen hier is? zodat we bijvoorbeeld een, mogelijkheid zijn om te zorgen dat we het wel donderdag kunnen doen... en toch zoveel mogelijk voor iedereen inbreng eh, mee kunnen nemen. Streeft ernaar om dan rond half elf de stemmingen te doen. Ik ben donderdag niet aanwezig. Ik ben bij een concert. Maar als u tot één uur wil wachten, dan vind ik dat prima. Dat was, vervolgens hoorde ik verschillende tijden al. Meneer Deen. De fractie van de PVV kan donderdag niet aanwezig zijn. Ook niet bij het stemmen? Goed, dan gaan we eh, proberen nu... Eh, want we hebben best wel een mogelijk tempo gemaakt. Gaan we eens kijken hoe ver we komen. Ja? Voorzitter, we hebben aan het begin van deze vergadering expliciet gevraagd of het een eindtijd was. Toen heeft u een eindtijd met ons afgesproken. Ik zou er toch aan hechten dat we... We zitten nu al tien minuten na die eindtijd, maar ik zou niet al te lang meer door willen gaan. Ook omdat er, eh, zeker met die najaarsnoten, nog te veel onduidelijkheden zijn... Eh, dat, dat, wordt straks eh, een, een tegenstem van meerdere partijen. En dan bent u volgens mij verder vanuit dan wanneer we een ander moment zoeken. Of echt niet uitzoeken of het niet met terugwerkende kracht besloten kan worden in januari. Dat laatste heb ik uitgezocht nog een keer extra. En daar is helder op het antwoord nee, dat kan niet. Eh, dus ik wil ook die discussie niet meer voeren. Omdat ik dacht dat dat de eerste mogelijkheid al was, namelijk met diezelfde insteek heb ik dat nagevraagd. Ehm, we gaan gewoon het treintje bij langs, want u beslist. Ehm, ik geef er de fractievoorzitters bij langs met de vraag... wat wilt u, nu doorgaan of schorsen en donderdag verder? Want dat zijn de alternatieven. Meneer Kramer. En de 27e? Nee, <laughs> nee, nee, nee. Nee, dat gaan we niet doen. 24. Nee, de 24e vind ik niets. Dat is kerstavond. 27 december. Vrijdag om 5 uur. Ja. En kunnen we, ehm, want ik weet niet of u allemaal werkt op de 27e. Ja, ik ben er niet. Ik heb andere dingen allemaal gepland. Maar laten we eerst kijken of we eruit kunnen komen met het punt. Nou ja, wel. We kunnen misschien wel wat uitsluiten. Dat we zeggen dat we, dat, we kunnen er wat dingen uithalen zodat we de hoofdlijn vastleggen. Maar bijvoorbeeld punt 8 zouden we wel kunnen aanpassen. Voorzitter, maakt u een rondje? Mag maakt u een rondje? Ik, ik ga een rondje maken. Nou, voorzitter, mag ik misschien een ander voorstel doen? Want ik hoor meerdere data. Is niet mogelijk, er is vast wel een van die vervolgmomenten dat er een eh, dat we bijna allemaal kunnen. Is het mogelijk dat we nu gewoon schorsen dat we de g verzoeken om morgen bij alle fracties te polsen wanneer we zo kort mogelijk termijn Nee, dat gaat hem niet worden. Dat is een eh, ingewikkelde klus. We hebben volgens mij drie opties nu. Drie realistische opties. De eerste is we gaan door. De tweede is we gaan donderdag. En de derde is we gaan donderdag de 27e. Dat zijn denk ik de meest eh, bespreekbare opties. Nou, mevrouw de Griffier, gaat u turven? Meneer Kramer. Ik vind het niet verstandig om vanavond door te gaan... gezien eh, het belang ook van de agendapunten. En ik stel voor de 27e. Meneer Metters. Eh, we gaan wel door eh, en we kijken vervolgens, als we er niet uitkomen, naar de 27e. Meneer Algebali. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Mertens. Mevrouw Koper. Ik ben donderdag en de 27e niet beschikbaar. Maar mijn vraag is, wat wilt u? Doorgaan. Mevrouw van der Veld. Als ik de agenda's omgooi, dan ben ik eh, beide donderdagen beschikbaar. Maar mijn voorkeur gaat uit naar doorgaan. Doorgaan, meneer Deen. Doorgaan of 27 e 27 e meneer Huimsen. Doorgaan op eh, donderdag en anders eh, donderdag de 27 e Meneer Hendricks. De 27e voorzitter, maar in elk geval niet vanavond doorgaan. Even kijken. Mevrouw de Vier. Vier partijen zeggen doorgaan, hè? Ja. En 1, 2... 27. En die onder voorbaal, dus die verlaagd is. Deze valt af. En dan wil de 327 staan. Nee, maar wacht even. We hadden drie opties. Doorgaan, komende donderdag. Komende donderdag. De 27, dit is uh, de 27 ste als ik het goed heb gehoord, lijkt daar de grootste voorkeur voor te zijn. De hebben een voorkeur met alternatief. Ja. Dus eh, die voorkeur hebben voor 27. Maar even, even eh, tot hoe lang wilt u dan doorgaan? Tot 10 vooral, voorzitter. Nee, meneer Hendricks er zijn een paar mensen, een paar raadsleden hebben gezegd, fractievoorzitters, ik zou nu nog wel willen doorgaan en dan kijken of we kunnen afronden of niet. Maar dan moet er wel een eindtijd zijn. Als ik dat serieus wil nemen. Anders doe ik dat niet. En anders wordt het, eh, de meerderheid is dan de 27ste. Ja? Nel Gebali. Ja, voorzitter, eh, voorzitter, ik denk dat iemand met een voorstel moet komen. Ehm, het lijkt me handig om aan de wethouder van, eh, die betreft het najaarsnooddaad te vragen hoe lang hij nog ongeveer denkt nodig te hebben om ons eh, antwoord te geven. Dat we aan de hand daarvan een tijdsindicatie kunnen maken. En dan zeg ik misschien nog ja, uiterlijk tot, tot nog een uurtje. Te laat. ik weet niet hoe lang de wethouder nodig heeft voor zijn beantwoording. Nee, maar even, het ingewikkelde is aan uw vraag, meneer Gebali... is dat het college kan wel zeggen nog een kwartier voor de toelichting... maar als u dan vervolgens nog een half uur daarover hebt... en dat mag, hè? Dat mag. Dan zitten we al op drie kwartier zonder dat we nog een ander onderwerp hebben. Dat maakt hem lastig. En voorzitter, dan komen we, komen op het idee van de heer uh, Die zei van we gaan kijken tot hoe ver we vandaag komen. Ehm, en redden we het niet eh, binnen die tijd dan gaan we door de 27e. Volgens mij was dat ook het voorstel dat de heer Mettes deed. En dat vind ik, eh, dat, dat, daar sloot ik mij bij aan. Ik sluit me niet aan bij per definitie nu de 27e. Nee, dat heb ik u ook niet horen zeggen. Maar ik heb wel anderen een lichtelijke voorkeur... dan wel een expliciete voorkeur voor de 27e horen zeggen. En dat lijkt toch een meerderheid te zijn. Ja? ja? Goed. Dat betekent dat ik de vergadering schors en dat we de 27e om 8 uur... ik wil nog in het tijdstip variëren als u zegt eerder begint... Voorzitter, eh, eh, bezwaar hier tegen. Wij hebben aangegeven, de fractie van het CDA en GroenLinks... dat wij nu door willen gaan en als het niet anders is, de 27e. Onze voorkeur ligt niet op de 27e. Meneer Algebali, OPZ, eh, PVV en VVD hebben ronduit gezegd de 27e met een verbod op nu doorgaan. Ik vertaal hem even heel zwart-wit. En vervolgens hebben gezegd CDA, GroenLinks, GBZ en D66 dat de 27e mag. En ik vertaal dat even naar mijn eigen manier. Meneer Deen. Ik, ik moet u corrigeren, burgemeester. Ik zei doorgaan of de 27e. Ja? Ja. Dus de 27e kan ook? Goed zo. Dus? Mevrouw Koper. Voorzitter, ik maak toch ernstig bezwaar. Ik wil graag bij de vergadering aanwezig zijn. En ik ben niet in de gelegenheid... Eh, ik, ik, kan moeilijk tegen mijn moeder die 80 wordt zeggen... dat vieren we vandaag maar eens niet op 27 december. Daarom maakte ik net een gebaar. Kunnen we op die donderdag eerder beginnen? Een feestje is van 3 tot 11, zegt u het maar. Ja, maar... Kijk, kijk dit wordt erg ingewikkeld. Ik vind, ik vind het buitengewoon jammer dat we het er al een kwartier over hebben. Ja, eh, mooi. We gaan het nog anders doen. Ik ga gewoon eh, hoofdelijk stemmen. Wie wil nu doorgaan? Hoofdelijk stemmen. Hand opsteken graag. Dat zijn er zeven. Nee, Wilders zijn de Zeven. We zijn het er nog steeds in. Hoofdelijk stemmen. Wie wil niet doorgaan vanavond? Hand opsteken. Dat zijn er 4, 7, 9. Dus we gaan niet door. Dus het recht, dan moet hij maar op die manier. We zijn een aantal manieren geprobeerd. Wie wil op de donderdag, ik wilt u allemaal blijven zitten... Ik heb de vergadering nog niet geschorst. Meneer Algebali, ik verzoek u echt te blijven zitten. En mevrouw Koper mag ook blijven zitten. Meneer de voorzitter, ik wil wel, maar ik kan niet. Ik wil echt even kijken of we op de donderdag een tijdstip kunnen vinden... wat de meeste mensen goed past. En de vrijdagmiddag vind ik ook prima. Is de vrijdagmiddag beter voor iedereen? 28 december? Vrijdagmiddag, twee uur. Of aanstaande? Ja? Goed. Dan schors ik. Nee? Iedereen akkoord? Sorry, ik, ik hoor het niet. Vrijdagmiddag... 20 e kan ik niet. En is er een... Is er een je nou mijn stekker niet gedaan? Dus je je Nee, maar vrijdagavond, dat is denk ik... Uh... Daar kan ik ook niet, vrijdagavond. Ik heb een weekend weggepland. Ga ik toch echt niet opzeggen. Ik snap dat het Goed. Vrijdag, einde middag om 5 uur. Kan dat? Ik kom er niet 28ste? Sorry, maar ik ga niet een, eh, een gepland uitje... Oké. Dat, dat ga ik niet omzetten, sorry. En vrijdag de 21ste om 5 uur, komende vrijdag. Balu. Voorzitter, ehm, eh, het liefst dan gewoon morgen na, het, na de borrel... dan een keertje maar wat minder iets drinken of niets drinken, maakt me allemaal niet uit. Gewoon na de borrel. dat is voor mij ook de reservedatum die staat gepland. Dus ook goed. Vijf uur vergadering. Eh, dit is de laatste optie die ik eh, ga doornemen. Dus dat is woensdag 19, dat is morgen dus. Om vijf uur beginnen. Eh, maar dan kunnen we wellicht de stemming aanhouden tot hoe laat de mensen hier in Zandvoort zijn. Eh, ja, voorzitter, dan, dan kom ik eigenlijk op hetzelfde neer als de heer El Gabali. En dan ga ik er nou ook wel een punt van maken. Want ik moet ook gewoon werken. En ik hoor hiernaast dat mevrouw Gunsen dat ook gewoon moet. En dat wij niet eerder dan, dan, dan de borrel er waarschijnlijk zijn. Al dan niet later in mijn geval. Omdat ik gewoon een externe afspraak heb. Oké. Ik kan daar ook niets van maken. Dus ik denk dat we... Eh, we hebben een aantal vrijdagen gehoord. We hebben een aantal donderdagen gehoord. Waarin denk ik iedereen wel flexibel is eh, in bepaalde tijden. En ik zou zeggen dat hij gewoon een een datum plant. En, en dan bij voorkeur een, donderdag donderdag in de avond. Zoals u voorstelt. En als er quorum is, dat we gewoon gaan stemmen. Nou, ik, ik heb net gehoord dat vrijdag de 28e de meeste mensen er zijn. Smiddags om twee uur. Dan is alleen mevrouw Van der Veld verhinderd. Dat is, dan, dat is de enige. Op de donderdag zijn er volgens mij meer mensen niet verhinderd. Meer mensen verhinderd. Klopt, hè? Ja, de 27e. En op de donderdag de E, de 20e waren er ook een aantal mensen verhinderd.